Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vannacht rustig gebleven op een politiebureau in Apeldoorn... waar twee boeren vastzitten. Die waren opgepakt tijdens een boerenprotest. Op social media werd opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen de boeren te bevrijden. De burgemeester had daarom een noodbevel afgekondigd, maar het is dus rustig gebleven. Op andere plekken in Nederland waren er wel nieuwe protesten. Op de A28 bij Staphorst waren brandjes en lieten boeren mest achter. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt extra beveiligd. Sinds gisteravond staan er zwarte schermen bij het gebouw en er lopen meer agenten rond. De burgemeester wil niet zeggen waarom de maatregelen zijn genomen. Mensen kunnen de ambassade wel gewoon in en uit. Tientallen scholieren, leraren en ouders protesteren straks in Den Haag... tegen de sluiting van een middelbare school in Capelle in Zeeland. Die moet dicht van de minister omdat de kwaliteit van het onderwijs volgens de inspectie niet goed is. Volgens deze leraar hebben ze amper tijd gekregen om dingen te verbeteren. Ja, als je een opdracht krijgt heb je soms ook gewoon dagen, uren eh, nodig om het te kunnen implementeren. En eh, niet alleen dagen, sommige dingen kosten gewoon weken of maanden. En die tijd hebben ze niet gekregen. De minister heeft bepaald dat de school na dit lesjaar dicht moet. En een mysterie voor een bierbrouwer in Alkmaar. Vorige maand zijn dieven er vandoor gegaan met 100 lege bierfusten. De bierbrouwer heeft er een flinke kater van. Nou, hier stonden dus alle fusten eh, opgeslagen, net als die. En eh, ja, echt bizar. De volgende ochtend kwamen we aan en eh, ja, was alles gestolen. Dat ze, dat ze hier zoveel moeite zouden doen om ze hier op te halen en bij ons te, te, jatten, dat, dat, <laughs> had ik nog niet verwacht. Anders hadden ze wel binnengezet. De bierbrouwer hoopt dat iemand de fusten tegenkomt en de politie belt. De tipgever kan dan ook rekenen op bier van de brouwerij. Het weer nog een grijze dag met op veel plekken wat regen. In het noorden kan er wat natte sneeuw bij zitten. Het wordt maximaal 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is reeds op zijn retour, maar het is hier en daar nog wel even file rijden. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette 13 kilometer file met ongeveer 20 minuten extra reistijd. Ook file rijden op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten bumper aan bumper.